Clemens Peters met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van der Burg gaat de dinsdag naar Tubbergen... waar tegen de wil van de gemeente een asielzoekerscentrum... in een voormalig hotel wordt gevestigd. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt. Van der Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering... een toelichting geven op het besluit van het kabinet. Veel inwoners zijn verontrust over de komst van 150 tot 300 asielzoekers... in het hotel in Albergen. De gemeente is boos dat het kabinet het besluit heeft doorgedrukt... zonder de instemming van de gemeente. Gaspijpleiding Nord Stream 1 gaat eind deze maand weer dicht voor onderhoud. Volgens leveranciers stroomt er dan drie dagen geen gas van Rusland naar Duitsland via deze leiding. Nord Stream 1 is de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa. Het onderhoud, voor de tweede keer deze zomer, komt op een precair moment... waarin de gasvoorraad van Duitsland en daarmee ook van Europa voor deze winter onder druk komt te staan. Het Amerikaanse mediabedrijf Paramount betaalt anderhalf miljard dollar... om de komende zes jaar de Champions League uit te zenden in de Verenigde Staten. En dat is 250 miljoen dollar per seizoen. Onder het vorige contract betaalde Paramount jaarlijks 100 miljoen dollar. Het geld gaat naar de UEFA. De voetbalclubs die meedoen aan de Champions League... krijgen elk jaar een deel van de opbrengst. Atlete Femke Bol heeft voor een unieke prestatie gezorgd... door opnieuw goud te winnen op de Europese kampioenschappen atletiek. Nadat ze twee dagen geleden al de 400 meter had gewonnen... was ze vanavond ook de snelste op de 400 meter horde.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 Jump in the line, rock your body in time. Jump in the line, rock your body in time. Jump in the line, rock your body in time. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora, shake your body line.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 Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. si c'est de chara, shoes, Sharon, Nicky e Noki Isabella Van Vella, Vella, we kennen Van Vella Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij bij terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella ben op Barilla, Ella. Oh, ben op Ella. Oh, ben op Ella. Hou me niet thuis weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van die Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in training, niks ski, niks splash in Marbella. Ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn mijn ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella op mijn ambarella, ella. Op ah. mijn ambarella, ella. should took my Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong.